Kees Groot met het NOS-journaal. Twee daders van de aanslagen van vanochtend in Brussel zijn nog voortvluchtig, meldt de Vlaamse omroep VRT. Het gaat om een van de drie daders op de luchthaven en een dader van de aanslag bij het metrostation Maalbeek. Die laatste aanslag was volgens bronnen bij justitie geen zelfmoordaanslag. De politie heeft een klopjacht geopend. Onder meer in de Brusselse gemeente Schaarbeek is een politieactie gaande. Bij de aanslag op luchthaven Zaventem is één Nederlander licht gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlander kon na behandeling weer naar huis. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door IS. Dat gebeurde via een persbureau gelieerd aan de terreurorganisatie. Zeker 30 mensen kwamen om het leven, 10 op de luchthaven Zaventem en 20 bij het metrostation Maalbeek. In totaal raakten meer dan 200 mensen gewond. Er is een foto verspreid van drie mogelijke daders op het vliegveld. Te zien is hoe ze met, met een bagagekarretje door de vertrekhal lopen. Zaventem blijft ook morgen nog dicht. De Belgische regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Vanavond houdt koning Filip een toespraak op tv. De Tweede Kamer wil de SNS-bank het liefst in overheidshanden houden. SNS-bank werd drie jaar geleden genationaliseerd nadat het bedrijf in financiële problemen was gekomen. Nu wil het kabinet de bank weer verkopen, maar de Kamer wil dat minister Dijsselbloem gaat onderzoeken of SNS een staatsbank kan blijven. Volgens de Kamer voorziet zo'n bank in een behoefte. De omstreden oud-burgemeester van Toronto, Rob Ford, is overleden. Hij kwam geregeld in het nieuws vanwege drugsgebruik en scheldpartijen. Toch was Ford populair onder inwoners van de Canadese stad... omdat hij zich afzette tegen de gevestigde politiek. Rob Ford overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 46 jaar. Het weer, wolkenvelden met plaatselijk wat lichte regen of motregen. Morgen verandert er weinig. Opnieuw veel bewolking met soms een opklaring. Smiddags wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal.